de C-klasse, de E-klasse en de GLK. Het zijn Mercedes'en die tussen juli vorig jaar en maart dit jaar zijn gebouwd. Het weer, volop zon en zo'n 15 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar wat bewolking in het noorden. Het wordt wat frisser met zo'n 14 graden.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 Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar het functioneren van de arbeidsmarkt. De drie mogen 10 miljoen Zweedse kronen verdienen. Het kon neer op ruim 1 miljoen euro. De prijs voor de economie is de laatste onderscheiding van het Nobelprijsseizoen. De prijzen worden uitgereikt op 10 december. Dat is de sterfdag van Alfred Nobel. China is nog steeds boos over de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede... aan de gevangen gehouden activist Liu Xiaobo. Een geplande bijeenkomst met de Noorse minister van Visserij is daarom afgezegd... De Chinese regering vindt dat de prijs is toegekend aan een crimineel en noemt dat obscene. Noorwegen kreeg van Peking de schuld omdat het Nobelcomité daar is gevestigd. Volgens de Noorse regering is het comité onafhankelijk en is er dus geen reden voor sancties tegen Noorwegen. In Limburg is een man overleden na het eten van een wilde paddenstoel. Het is een man van 61 uit Heerlen die een groene knol amaniet had geplukt en opgegeten. Die paddenstoel wordt ook wel de Death Angel genoemd. Het eten ervan leidt onder meer tot braken en diarree. De man uit Heerlen kreeg antigif in het ziekenhuis, maar dat werkte niet meer. Het voedingscentrum waarschuwde vorige maand al voor het plukken en eten van de wilde paddenstoelen... omdat de meeste mensen niet weten welke paddenstoelen giftig zijn. Een Griekse rechtbank heeft een politieman veroordeeld tot levenslang... voor het vermoorden van een jongen van 15 in Athene, twee jaar geleden... De dood van de tiener leidde tot grootschalige rellen en talrijke protesten in binnen- en buitenland. Getuigen